Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Artsen op de spoedeisende hulp vrezen dat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen. Er dreigt een zorginfarct, stelt de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. De stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en de verwachte griepepidemie bedreigen de acute zorg. Volgens de artsen gaat veel aandacht naar het tekort aan IC-bedden, maar is het probleem veel groter. De vereniging vreest dat de spoedeisende hulpafdelingen volstrekt overbelast raken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich ook ernstig zorgen over het stijgend aantal coronabesmettingen. Volgens de directeur bevindt Europa zich opnieuw in het epicentrum van de pandemie... en zouden er voor februari nog eens een half miljoen doden kunnen vallen. De WHO vindt dat de tactiek moet worden veranderd. Niet actie ondernemen als het aantal besmettingen piekt... maar manieren zoeken om de pieken te voorkomen. Onder meer door de vaccinatiegraad te verhogen. Het aantal vliegtuigpassagiers is in het derde kwartaal van 2021 verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze periode van dit jaar reisden 12 miljoen passagiers van of naar een van de vijf Nederlandse luchthavens, waaronder Schiphol en Rotterdam de Heek Airport. Een jaar eerder waren dat er nog 5,5 miljoen. Maar nog altijd wordt er minder gevlogen dan voor de coronacrisis. Net voor de pandemie, in het derde kwartaal van 2019... vlogen nog ruim 23 miljoen passagiers van en naar Nederland. De rijkste 1% van de wereld stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. Volgens de ontwikkelingshulporganisatie veroorzaken zo'n 70 miljoen mensen twee keer zoveel uitstoot als de armste 3,5 miljard mensen en hebben ze een buitensporig consumptiegedrag door bijvoorbeeld veel te vliegen. Het weer in het oosten en zuiden kans op nevel en mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Met af en toe een bui. Het wordt vandaag maximaal zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat tussen Badhoevedorp en Beverwijk nog steeds 6 kilometer file.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 Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah estás encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. tus ojitos zijn Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Nou rust in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Ik raakt me nog steeds en kust in mijn probleem is, kom dan langs en de regio.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 Volgens de directeur zouden er voor februari nog eens een half miljoen doden in Europa kunnen vallen. De politie heeft een uitvaartverzorger aangehouden... wegens mishandeling van een persfotograaf. Die maakte foto's bij een uitvaartcentrum in Bunschoten... waar een condoleance was voor twee jongens die afgelopen weekend om het leven zijn gekomen.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 I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock you, rock you. Let me rock you, this all I wanna do. Shaka Khan, let me rock you, let me rock, Shaka Khan. Let me rock you, got the feel for you, the feel for you.